Nieuws van 10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is in hoger beroep veroordeeld tot 13 jaar en 5 maanden cel. Dat is ruim een verdubbeling van de straf die hij eerder van de rechtbank kreeg. Die bedroeg 6 jaar. Pistorius schoot in februari 2013 zijn vriendin dood door de deur van de badkamer. Hij zegt dat hij dacht dat er een indringer in huis was. Een IS-strijder uit Syrië heeft in september een bijeenkomst in de Bali in Amsterdam bezocht. Volgens bronnen rond veiligheidsdiensten is de man al een paar maanden in Nederland op valse papieren. De Syriër werd in het debatcentrum herkend door activisten van de groep Raqqa is being slaughtered silently. Toen zij een foto van de man wilde nemen vluchtte hij de zaal uit en fietste hij weg. De directeur van de Bali is geschrokken. Hij wil dat de overheid meer helpt bij de beveiliging. Waarom de inlichtingendiensten de man alleen in de gaten houden is niet duidelijk. Hij wordt omschreven als een zwaar geval. Een jongen van 15 is vannacht van de weg gehaald toen hij zonder rijbewijs en met alcohol op rondreed. Agenten zagen rond half twee in het Gelderse Kerkdriel een auto met verhoogde snelheid voorbijrijden. Ook nam de jongen een bocht nogal ruim. Agenten gingen erachteraan en vonden de auto even later met draaiende motor staan in een dorp verderop. Daar bleek de bestuurder een jongen van 15 te zijn. Binnenkort verschijnt hij voor de kinderrechter. Oud-staatssecretaris Fred Teven heeft een nieuwe baan. Hij is buschauffeur. Hij werkt sinds anderhalve week parttime bij vervoersmaatschappij Connection... en gaat ritten rijden in de regio Haarlem. Teven zegt in De Telegraaf dat hij niet thuis wilde zitten wachten op een nieuwe baan. Het werk als buschauffeur vindt hij fantastisch. Hij had al langere tijd zijn groot rijbewijs en werkte eerder als touringcarchauffeur. Teven stapte in 2015 op als staatssecretaris... na ophef over een eerdere deal met een drugshandelaar. Het weer dan nog, wisselvallig. Vanmiddag in het noorden en noordwesten af en toe zon. Het wordt maximaal 9 graden. In het weekend buien, mogelijk met natte sneeuw. Dit was het...